uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bewoners van zo'n 10 huizen kunnen na de explosie gisteravond in Rotterdam-Zuid niet terug. Ook gaat het nog dagen duren voordat de politie het pand in Rotterdam in kan... waar gisteravond die explosie was. Het lijkt op een gasexplosie, zegt de brandweer. We hebben dit eerder eh, meegemaakt, tien jaar geleden in, eh, in de Moddermanstraat. Toen was het een gasexplosie, daar lijkt het op. Maar ook dat is eigenlijk weer speculeren... omdat op dit moment nog niet bekend is wat precies de oorzaak is. En het pand zodanig instabiel is... Van dat het eh, vinden van de oorzaak ook nog wel enige dagen zal duren... om met exacte zekerheid te kunnen vaststellen wat er is gebeurd. De politie heeft speurhonden ingezet... die naar de drie vermiste personen zoeken. En die zijn een paar keer ook aangeslagen. Maar volgens de politie betekent dat niet altijd dat er een lichaam is gevonden. Jouw vakantie gaat waarschijnlijk nooit beginnen met een vlucht vanaf Lelystad Airport. De Tweede Kamer wil dat het vliegveld niet open gaat voor commerciële vluchten. Het idee was lange tijd dat Lelystad vluchten van Schiphol zou gaan overnemen. Maar dat vindt de Kamer vanwege het klimaat en de gezondheid van omwonenden geen goed idee meer. studenten die geneeskunde willen studeren moeten nu nog door een zware en een strenge selectie heen. Maar als het aan universiteiten ligt moet dat een stuk makkelijker worden door middel van een loting. Onze verslaggever Ibrahim Duslu ging naar de VU in Amsterdam om te peilen wat studenten daarover denken. Goedemiddag! Wat voor selectie heb jij moeten doorstaan? Wij hebben motivatie moeten maken, cv moeten sturen en ook eh, een intelligentietest. En wat vind je van de plannen eh, om eh, de selectie te gaan versoepelen? Ja, bij een loting heb je misschien wel dat mensen die bijvoorbeeld niet cursus kunnen kopen of mensen die Ehm, niet in familie zitten waar geneeskunde bekend is... of dat andere mensen artsen zijn, dat die misschien meer kans maken. In principe vind ik het eh, idee van een medische toets best goed. Want ja, dan weet je ook wel gewoon of mensen het, het medische vak een beetje begrijpen. Ik denk dat met een loting je ook de mensen erbij hebt zitten... die misschien maar gewoon proberen om binnen te komen en kijken of het lukt. En dat je dan zo misschien minder de gemotiveerde ja, studenten er heel erg uitfiltert. Dus ja, ik denk dat het wel beter is om het ja, op de manier te doen hoe we het nu doen eigenlijk door de loting moeten studenten straks allemaal een eerlijke kans krijgen. Heb ik nog het weer voor je bewolkt en op sommige plekken nog wat motregen. Later vanavond wordt het droger, net als komende nacht. Morgen begint op sommige plekken met een beetje zon. Maar later wordt het overal bewolkt en is het een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file nog in onze regio. Op de A4 een half uur vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwmeer. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof aan A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met A10 8 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Drie kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen door het slechte wegdek bij knooppunt Holendrecht. De rechterrijstrook is dicht. En op de N201 Hoofddorp Eindhoorn bij Schiphol Oost 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de N232 Amstelveen Haarlem bij de aansluiting met de A9 3 kilometer.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 Allemaal bekroond door Sills zelf, wiens heldere, rijke stem de ideale kers op een zoete, sprankelende taart is. Dixon Ticonderoga was de eerste song. Warm aanbevolen. Ook Good Gracious Alive en Sam McGee zijn terug te vinden op een nieuwe album On The Draw. Good Gracious Alive Well, what do you know? Let's blow this pop stand, cause Maisie knows. Well, I'll be a monkey's uncle if you make like a tree and leave. I love it when you talk single flame to fans Christmas night. I despise the cold, but I relish gold, and they both have done me in. But dear Cap, you see, if you heed my plea, we won't let the Yukon win. is a selfish thing indeed. But a man condemned will enlist a friend if it serves a final need. With the reaper near is not death I fear, but an icy brave delay. You must find some flame to ignite this flame, and you'll finally hear me say, Close the door. You have been warned. Tonight's first night since Tennessee that I have ever been warned. Close the door. fail, and I know I'll weigh you down. My appeal is cruel that you find some fuel on these glaciated grounds. It's my last request, and I must confess it does sound a little grim. is het favoriete album van de maand. Craig Delisle is een singer-songwriter waar we zo'n 20 jaar niks van gehoord hebben, maar die nu ineens weer actief wordt. She's an Angel is een heerlijk album, met door Delisle zelf, soms samen met andere geschreven songs. Maar het meest verrassende is de pure country die je hoort. I'll Go Back to Denver, You Can Go to Hell is mijn favoriete song. my dreams up to your wagon. Headed west to join your world. Pour a hole right through my welcome when I caught you with that girl. It Takes Tulsa is medegeschreven en opgenomen door Songbird Jones, een Amerikaanse countryzanger. De song gaat over de bereidheid van de zanger om zijn wortels op te geven en naar Tulsa te verhuizen voor de juiste vrouw. I could see your tattoo when I looked out the window Climbing in your pickup truck Before I could stop you You was a goner, left me in a cloud of dust to hold you, but you never did see the light. I know you missed your mama, your sister, your grandma. It was only a matter of time. sweeter I never tasted deze week. Josh Turner was pas halverwege de 20 toen hij Long Black Train schreef. Maar de doorbraaksingle van de in South Carolina geboren countryzanger straalde het gevoel van weleer uit. train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory. Unwind is de nieuwste single van James Downham's debuutalbum The Long Way Home. De song is herkenbaar in het snelle, werkgerichte leven van vandaag. De verteller verwoordt met gevoel zijn verlangen om uit de dagelijkse sleur te stappen en tijd door te brengen door te ontspannen met zijn partner.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 Haar nieuwe single, The Good Fight, een krachtig eerbetoon aan het doormaken van moeilijke tijden om het goede te bereiken. She left home in the pitch black Nothing but a duffel bag on her back A baby on her hip and the will to get away used her last few dollars to get on a bus with her daughter. This time she's making her big escape. And when she showed up tired and broken, the woman at the shelter said, with arms wide open, keep fighting the good Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Vandaag een rode draad met songs uit eigen land. De Walkers stonden aan de wiek van de Moonlight Riders. René Ineme maakte een tijd lang deel uit van de Walkers. De eerste song was Rumor at the Honky Tonk van de Walkers. I wouldn't have heard. promise to me De Moonlight Riders kwamen voort uit de Walkers met Michel Nita als oprichter. A Love That Never Dies met Michel in de hoofdrol. We've been together for so many years, but to me. is nog het prachtige OHU van René Inemee die helaas niet meer onder ons is. uit eigen land. Het is 18 jaar geleden dat deze inwoner van Oklahoma werd overgeplaatst van een oliehandelsbureau in Chicago naar Houston en merkte dat hij een kamer deelde met Hayes Carl. Hij speelde mee in de bus en dacht, verdorie, ik kan dit waarschijnlijk ook voor de kost doen. John Wolf met Tequila Sundown. I've been out on a boat all day. And the fishing, I guess, was okay. But I didn't catch it near enough. So I caught me a cerveza buzz. Now I think it's time I hang it up. I got a feeling I had better luck. Pretty soon I pull into shore. No Tomas is ready to pour. It's a tequila sundown. And an Omaha Beach town. God is high and so is the moon. The crowd'll be rolling in real soon. never know just what you're gonna get with all of us usual suspects. Now and then it gets a little wild, trying to make the senorita smile. And if we're playing our cards just right one of us will get lucky tonight. It's a tequila sundown. Dit is het favoriete album van de maand. Fans van traditionele country zullen het opeten als een ijsje op een warme dag.